Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Israël heeft 33 Palestijnse gevangenen laten gaan als onderdeel van de ruil... waarbij gisteravond Israëlische gijzelaars zijn vrijgelaten door Hamas. Het gaat om 30 Palestijnse kinderen en drie vrouwen... blijkt uit een lijst die gepubliceerd is door de Israëlische gevangenisdienst. Vanmiddag werd bekend dat Israël en Hamas hun gevechtspauze met twee dagen hebben verlengd. Dat betekent dat ook morgen en overmorgen mensen vrijkomen. De verlenging van de gevechtspauze in Gaza geeft volgens VN-chef Guterres een sprankje hoop midden in de duisternis van de oorlog. Hij hoopt dat er de komende dagen meer hulp naar de bevolking van Gaza kan. Een van de Israëlische gijzelaars die zondag vrijkwamen... wist vier dagen aan Hamas te ontsnappen. Hij kon wegkomen toen het gebouw waarin hij werd gegijzeld instortte bij een bombardement. Daarna is hij door inwoners van Gaza gepakt en overgedragen aan Hamas. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie, meldt het CBS. 1 op de 3 geeft in een enquête aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. Drie jaar geleden was dat nog 1 op de 4 mensen. In Zeeland, waar al een kerncentrale staat, is de steun het grootst. Het statistiekbureau heeft ook gepeild hoeveel Nederlanders zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. 75% van de ondervraagden zegt die zorgen te hebben. Dat is ongeveer hetzelfde aandeel als in 2020. In de vier grote Nederlandse steden is gisteravond de winteropvang weer opengegaan. Dak- en thuislozen kunnen daar slapen vanwege de kou. Ze kunnen er ook douchen en krijgen een warme maaltijd en ontbijt. Het weer, vooral in het zuiden en zuidoosten, valt regen en soms ook sneeuw.